Clemens Peters met het NOS-journaal. Finland geeft Russische kunst, die in beslag was genomen, terug aan Rusland... meldt het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken. De kunstwerken uit Russische musea waren uitgeleend aan Italië en Japan. Ze werden op 1 en 2 april in beslag genomen door de Finse douane... omdat ze mogelijk vielen onder de EU-sancties tegen Rusland. Maar morgen gaan nieuwe EU-sancties in... waarin een uitzondering wordt gemaakt voor culturele artefacten. De kunstwerken zijn in totaal zo'n 42 miljoen euro waard. Het kabinet kan vanaf 1 juni niet meer zomaar scholen en kinderdagverblijven sluiten als het coronavirus weer oplaait. Nu staat nog in de coronawet dat dat een mogelijkheid is, maar zorgminister Kuipers schrijft aan de Tweede Kamer dat de wet binnenkort wordt aangepast. Ook mag het kabinet over drie maanden niet meer zomaar beslissen over de maximale grootte van een groep. Andere maatregelen waren al eerder geschrapt uit de coronawet, zoals de avondklok en beperkingen voor publieke voorzieningen zoals openbare toiletten. Oekraïne kan kandidaatlid worden van de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... heeft de Oekraïense president Zelensky in Kiev de eerste documenten overhandigd... die daarvoor nodig zijn. Het is een lang gekoesterde wens van Oekraïne om lid te worden van de EU. Zelensky zei dat het invullen van die vragenlijst binnen een week rond kan zijn. Het Nederlands vrouwenvoetbal-elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus ruim gewonnen. Het werd in Groningen maar liefst 12-0 voor Nederland. Zes doelpunten kwamen op naam van Vivianne Miedema. En er werd ook nog gevoetbald in de eredivisie. Go Eagles boekte thuis een ruime overwinning op Willem II. In de Adelaarshorst in Deventer werd het 4-0.